Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Die leugens hadden volgens hem de bestorming van het kapitool in januari 2021 aangewakkerd. Toen drongen Trump-aanhangers het gebouw binnen waar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Pieter Omtzigt maakt voorlopig nog niets bekend over zijn politieke toekomst. Dat schreef hij gisteravond op X, het voormalige Twitter. Het nemen van een doordacht besluit en uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Omtzigt stelt zijn besluit uit tot na de zomervakantie. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van drie voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerkingen over hun gewicht maakt. Er wordt ook een incident benoemd in een Amsterdamse stripclub. Lizzo zou haar danseressen daar hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken en bananen te eten die uit vagina's staken. Ook het productiebedrijf van Lizzo en het hoofd van het dansteam worden aangeklaagd. De vogelgriep die vorige week werd ontdekt op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen... blijkt dezelfde variant te zijn als die nu rondgaat onder kokmeeuwen. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep. Het is voor het eerst dat deze variant bij een pluimveebedrijf is aangetroffen.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 buitenshuis verzameld, tweedehands antiek Dan heb ik niemand serieus, want ik ben sowieso een ver van There's no place for you in my heart I don't need you me just a picture of you on number to call on the phone Just in case But don't you think that I want you back in my van ZFM.